Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In het Verenigd Koninkrijk zijn de afgelopen dag net geen 13.000 coronabesmettingen gerapporteerd. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van het vorige dagrecord. De regering wijt dat voor een groot deel aan een technische oorzaak. Door de fout is een vertraging opgetreden bij het doorgeven van eerdere besmettingen. Die vertraging wordt nu ingehaald, waardoor het aantal besmettingen de komende dagen hoger zal uitvallen, stelt de regering. Op sociale media hebben mensen kritiek op een kerk in Staphorst... waar morgen drie diensten worden gehouden met elk 600 man. Er wordt ook gezongen en er is geen mondkapjesplicht. Het lokale bestuur van de hervormde kerk snapt de ophef niet... en zegt juist dat aan alle coronaregels wordt voldaan. Iedereen moet anderhalve meter afstand houden. Er is een gezondheidscheck bij de deur en mensen moeten van tevoren reserveren. In Italië zijn zeker twee mensen om het leven gekomen door noodweer. Een brandweerman werd dodelijk getroffen door een omvallende boom. En een automobilist verdronk toen zijn auto werd meegesleurd bij een overstroming. Het noorden van Italië en het, zuiden van, het zuidoosten van Frankrijk zijn getroffen door herfststorm Alex... die gepaard gaat met forse regenval. Dat leidde tot aardverschuivingen en overstromingen. Zeker negen mensen worden nog vermist, onder wie twee brandweermensen. In Egypte zijn tientallen sarcofagen gevonden. De houten doodskisten zijn zo'n 2500 jaar oud en goed bewaard gebleven. In de meeste zitten mummies. Volgens archeologen gaat het om priesters en hoge ambtenaren van de 26e dynastie. De vindplaats is het UNESCO Werelderfgoed Saqqara, een grote begraafplaats bij Cairo.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 Judging by the way you open up, you get me. Ooh, out of this world, hands on, baby, now you sing me. Looking at the way we're blending in, you get me. Ha ha ha, you get me. can't be denied.